en het ontwikkelt zich nu volgens Ban tot een dodenkamp. In Jarmouk zitten zo'n 16.000 mensen, onder wie 3500 kinderen. Volgens Ban worden ze als menselijk schild gebruikt. Hoeveel mensen er zijn omgebracht is onduidelijk. Volgens de VN-chef moet er een eind komen aan de gevechten en moet er humanitaire hulp beschikbaar komen. Hij zei verder dat de wereld niet kan toekijken hoe zich een massaslachting voltrekt. Een baggerschip heeft afgelopen avond dieselolie gelekt in de rivier De Lingen bij Leerdam. De politie raadt daarom alle activiteiten op en rond het water af. Op het water tussen Gellicum en Leerdam ligt een dieselspoor van een paar kilometer. De diesel is intussen ingedampt en de stroming van de Lingen is stilgelegd. Ook zijn zijtakken van de rivier afgesloten. Volgens de gemeente Lingenwaal is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Voetballer Dirk Kuyt keert terug bij zijn oude club Feyenoord. De 34-jarige aanvaller speelde van 2003 tot 2006 ook in Rotterdam. Tot de zomer komt hij nog uit voor het Turkse Fenerbahce. Kuyt tekent voor één jaar in Rotterdam, maar in de Telegraaf zegt hij dat het zijn intentie is om nog vijf jaar het shirt van Feyenoord te dragen. Kensington en Dotan zijn de grote winnaars geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. Ze wonnen er beide twee. Chef Special kreeg in Utrecht de prijs voor beste band. Beste zangeres was voor de vijfde keer op rij Ilse de Lange. De Zeeuwse band Raccoon kreeg een 3FM Award voor beste popartiest. Het weer op de meeste plaatsen is het helder. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Het wordt 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het. En op Zandvoort, Zandvoort heeft het. al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015. Now ain't no butcher, no butcher son. I knew you couldn't tell the butcher man come, cause I'm a all-round man. Oh, I'm a all-round man. I mean, I'm all round man. I can do most anything that come to hand. Now, I ain't no plumber, no plumber son. I can do your screwing, tell the plumber man come, cause I'm a all round man. Oh, I'm a all round man. I mean, I'm all round man. I can do most anything that come to hand. Now, I ain't no miller no miller's son. I can do your grinding till the miller man come, cause I'm a all-round man. Oh, I'm a all-round man. I mean, I'm a all-round man. I do most anything that come to hand. Oh, baby, you know I'm all around, man. Now I ain't no milkman, no milkman's son. I can pull your titties, tell the milkman come, cause I'm an all-round man. Oh, I'm an all-round man. I mean, I'm an all-round man. I do most anything that come to hand no spring man, no spring man's son. I can bounce your springs till the spring man come, cause I'm a all-round man. Oh, I'm a all-round man. I mean, I'm an all-round man. I do most anything that come to hand. Now, I ain't no auger, no auger man's son. I can boo your hole till the auger man come, cause I'm a all-round man. Oh, I'm an all-round man. I mean, I'm all-round man. I do most anything that come to hand. Bo met eh, All Around Man. En het getikken eh, wat je op de achtergrond hoort, dat, uh, ja, het, is, het is ouderdom, hè? <laughs> nou goed. Je luistert naar eh, De Nacht van de Blues, ZFM. En eh, het stationliedje eh, uh, dat werd nogal snel weggedraaid. En, nou, maar dat kwam eigenlijk meer door die nieuwslezer. Die had we haast om weg te komen. Die ging een afterparty of zo. Of een afterdate. Ik weet het niet. Hubert Sumlin en eh, All I Can Do. Ja, ik ken een heleboel natuurlijk. En eh, we krijgen zowaar verzoekjes binnen. Eh, er zijn er mensen die niet gaan slapen die zeggen van... nou, we blijven gewoon lekker op en wat kan onze schil? We hebben ons alvast ziek gemeld en tegen de werkgever zeggen van... nou, ik heb de blues, dus ja, vandaag kom ik maar niet. Over de blues gesproken, laten we eens één iemand niet vergeten. Hè? Dat is Robert Johnson. En Robert Johnson, dat is toch wel de vader van de blues. Maar ja, wie ben ik? Feel are again. Robert Johnson. Zo, daar was ik weer. Robert Johnson en eh, de uh, Crossroad. En, eh, ja, dat is, dat is op zich gewoon dus geweldig. Trouwens, wat ik ook geweldig vind... Krap me lekker weg onder je deken en uh, je luistert naar de blues van ZFM. looking back. Ja, wat moet ik nog meer zeggen over dit nummer? Geweldig, vooral deze live uitvoering. Mij, eh, mij krijg je helemaal niet, van, eh, helemaal niet van de kaart hoor, maar uh, als ik dit hoor dan... Hmm. Boom, boom, boom, boom. gonna shoot you right down. off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. Mm -hmm. Mm -hmm. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me that baby talk. I like it like that. Oh. walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Heerlijk. Gaan we eventjes verder met uh, Ella James. Misty Blue. En je luistert naar CFM, de Bluesnacht. just like to get you off my mind. But I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. just the mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. that's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. Yeah. <laughs> I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through my heart my heart knows I've lied. <laughs> I've lied. Oh, I'm glad we're through. That's when my heart knows. My heart knows I've lied. Just a mention, just a mention of, of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. Listen to me good. That's when my whole world, my whole world turns misty blue. Hey, yeah, yeah. And I, should forget you. Heaven knows, heaven knows I've tried. But when I say I'm glad with you, that's when my heart knows. That's when my heart knows that I've lied. turns my whole world. Just the thought of you, just to think of you, the thought of you turns my whole world misty, misty blue. Je luistert naar de bluesnacht van ZFM. Ja, dit is My Life. <laughs> Inderdaad, My Life. Er gaat hier iets eh, niet goed eh, met eh, internetverbinding. Ehm, mijn hele playlist is weg, dus ik zet hem eventjes over op het reguliere. Dus het standaardprogramma van ZFM. Wees gerust, ik, ik kom zo weer terug. Dus niet denken van, hey, de blues is weg. Nee, hey, de blues komt juist. dat zomaar weer, hè? Nou ja, zoals u eh, waarschijnlijk merkt, eh, de blues is eventjes weg. Nou ja, de blues is nooit weg, maar ik zit eventjes met een technisch probleem hier. En eh, ik probeer dat zo snel mogelijk op te lossen, dat wij dan toch weer terug kunnen naar de blues. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, hè, vannacht.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 Elvin Lee. gelukkig, we zijn er weer. Het is altijd eventjes, eh, eventjes improviseren. En normaal kijk ik altijd recht voor mij juist zo naar de camera toe. Alleen, ja, dan moet ik dus links kijken. Dat ik eh, ja, mijn eigen eh, apparatuur er maar aan heb gang. En, nou ja, goed. Maakt niet uit. Ook dat is de blues. but it stalls. Soon the last curtain falls. A hundred years have passed, have spoken. All the great warriors are sown into history flag like a book of the seven seals of a hero's past. Through fires, revolutions, dust storms, and conclusions. Ja, dat klinkt wel erg, eh, erg mooi dat je... Ik krijg last van mijn nek zo op deze manier. <laughs> maar dat maakt niet uit. Wij, eh, wij gaan gewoon door en wij zullen die uh, zeven uurtjes ook volmaken ook. En telefoon scheiden er ook mee uit. Dus jongens, jongens, jongens. Zolang we maar koffie hebben. En de blues natuurlijk. They're killing their brothers, their sisters, their children too. What will the father say? luistert naar de bluesnacht van ZFM. Nou ja, goed. Eh, het probleem eh, dat blijft met, eh, met het internet verbinden, zeg maar. Dus, nou ja, goed. Ik heb mijn eigen spulden aangehangen. En, het was een iets andere, iets andere playlist als dat ik in gedachten had. Maar ja, goed. Ik zeg maar zo, er komen vast nog wel meer uurtjes. En ik ben in ieder, geval in ieder geval blij dat jullie er wel bij zijn. Dat jullie zeggen van, nou, bekijk het maar, ik ga slapen. Oh jee, oh jee, oh jee. Goed, maakt allemaal niet uit. Geniet er lekker van en eh, ik trek jullie door de nacht. En ik zie dat de tijd weer zo verschrikkelijk snel gaat. We lopen weer richting twee uur. Dus zometeen halverwege het nummer eh, ja, moet ik hem helaas wegschuiven. En dan gooien wij het nieuws even in. Maar ik beloof je, na die tijd draaien we op. Where you look like one to me With your drunken eyes and drunken lies Tell me who you're supposed to be.